Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint met een DNA-verwantschapsonderzoek... naar het gezin dat jarenlang geïsoleerd leefde in een boerderij in Ruinerwold. Het onderzoek moet aantonen of de ontsnapte jongen, vijf anderen... en de vader van 67 familie van elkaar zijn. Alleen de vader staat in de gemeentelijke basisadministratie. Gerrit-Jan van D. en de Oostenrijker Jozef B. zitten vast in de zaak. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi heeft een zeemansgraf gekregen. Waar is niet bekendgemaakt. Er worden volgens nog geen beelden of foto's van Baghdadis dood vrijgegeven. Wel heeft president Trump een foto getwitterd van een hond... die betrokken was bij de militaire operatie van Amerikaanse speciale eenheden. Een belangrijk stuk in de zaak rond voormalig Transavia-piloot Julio Potsch... is bijna twaalf jaar geleden vernietigd. Volgens radioprogramma Bureau Buitenland en RTL Nieuws... gaat het om het verslag van de eerste reis van politiefunctionarissen naar Argentinië... om te zien of Potsch kon worden vervolgd voor oorlogsmisdaden... tijdens de militaire groente in Argentinië. Uit het stuk blijkt dat oud-minister Heers Ballin zich bemoeide met vervolging... en van uitlevering van Potsch aan Argentinië... D66 wil daarom opheldering van minister Grapperhaus. En voetbalclub Rode JC lijkt gered. Lokale ondernemers uit Kerkrade en omgeving willen een garantstelling van 900.000 euro regelen voor de club uit de eerste divisie. Vandaag moet die bij de KNVB liggen, anders dreigen sancties zoals punten die in mindering worden gebracht. Nou, als de garantstelling van de lokale ondernemers niet lukt, dan staat eigenaar Frits, Frits Schroef garant voor dat tekort. Het weer nog.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 Mensen willen zo graag weten wat de reden is van al dat geweld op straat. Ik zal het je vertellen. Dit is hoe het gaat. geweld om het leven gebracht. Vooral dit najaar was het raak. In Amsterdam werden in een paar dagen tijd drie granaten neergelegd. De meeste werden op tijd ontdekt en onklaargemaakt. Handgranaten zijn super gevaarlijk, zegt de politie. Het 26-jarige slachtoffer wordt rond half tien neergeschoten in de Molukkenstraat. De afterparty in Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de thuis horen. Toch verneemt een enkeling wil bent in de wijk voor heb je eigenlijk maar één conclusie, namelijk dat Nederland inderdaad hard op weg is en misschien zelfs al een narco-staat is, maar niet wel hard op weg is om, eh, ja, om dat medicaat te krijgen. En als het gaat om de productie van synthetische drugs, dan staan we gewoon op nummer één. Dan zijn we echt het Colombia van... Eh, Het is eh, weliswaar een cover, eh, want het eh, origineel is van Bodycount. This is how the way it goes. dat is het origineel, maar de jongens van Stankout hebben het vertaald naar dit is hoe het gaat. En dat heeft alles te maken met wat er een aantal weken geleden is gebeurd in de straten van Amsterdam-Zuid toen eh, advocaat Dirk Wiersma eh, werd eh, neergeschoten. En hij heeft het ook niet overleefd. want de rechtsstaat was in geding. En dat is eigenlijk een beetje de strekking van dit verhaal. Goed, de gasten zitten er ook nog. I have turning into the microphones. Uh, I have just a little bit of the microphones open, so you can talk a little bit. <laughs> Hello world. Hello <laughs> world. ja. Welcome back. Ja, ehm, <laughs> Uh, do you enjoy it? Yes, definitely. Yeah? We're having a great time. Yeah. Uh, the album you you uh, launched your album not long ago. Yeah, like exactly a month ago or so. Yeah. Mm hmm Um. Yeah, it was the twenty fourth, right? Twentieth. Oh, twentieth. Oh. 20, 20 September. Yeah. Yes. All right. Um, it is now uh, more than a month. Yeah, it, it feels longer actually. Yeah. It's, it's strange that it's only like a month. Yeah. <laughs> um, how do you, uh, how have you worked to this album? Um, well, we started working on it like a year ago, I think. So yeah. we were pretty fast with putting it together. But I think with me it always goes like that because I bring a lot of ideas to the band and and we basically just close ourselves in the rehearsal space for two days and then we work on the songs like a machine and then we come out that's how it used to go but now i'm learning as well so we're trying to slow down the process and be a little bit more patient i think that's I'm, I'm struggling with that All the moment. All right. Ja, ja, ja. Uh, het, uh, normaal gesproken, ik geef even de vertaling. En dit keer eh, was het een wat langer proces want eh, soms is het eh, wel zo dat eh, muzikanten het te snel willen doen. Maar dat heeft dit album eigenlijk niet verdiend. En dus is dat de reden geweest om het even wat in een wat lagere versnelling te zetten. Nou, in een lower speed here on the, the racetrack, you don't <laughs> come with a low speed. <laughs> <laughs> this is your first album I yes, think. it's yeah. my first big album, yeah. like the proper, you know, album album. But um, debut. We debut. We, we did start with a little EP like in 2018. Yeah. Um, but it was more like opening my wings, trying to figure out what I want as a musician, and yeah. this album is really finding my voice. Yeah, because I I uh, I yeah I read something on your website. Um, it is uh, more between light and dark side. Yes. Yeah. Why and how? What what what's the, um, the reason about uh, uh, the light and the dark side? Well, I've always struggled with these two sides in my life. Yeah. I, I, I tend to fall from one extreme to the other, and I realize that a lot of people think that having dark moments in your life mm. are are not a good thing in your life and you shouldn't have them and you should hide them and you should keep it for yourself and not share it with anybody but this is something that we all struggle with and i feel like i really want to speak up about this about you know all the dark stuff that happens in life and i really devoted this first album for that you, bring a, a little bit the dark side in front of every, yeah. everything yeah also in your songs so that uh, the listeners can hear what you are telling about uh, the dark side uh, for your for yourself. Yeah, it's a bit tricky though because hmm. I, I usually write kind kind of dreamy melodies, so it's it's a bit of um, uh, yin yeah. yang. Yeah. Yin yang. Yeah, yin exactly. Yeah, so I talk contrast. about really dark stuff, yeah. but then I put it into this cushy, nice, dreamy melodies, so people listen to it as well. So I think the reason I did this is because those who want to listen to the lyrics have the choice to do that, but those who just want to enjoy the music can also do that. All right. Ehm, heel, heel kort, eh, het is ook eh, eh, ja, min of meer iets persoonlijks met, met het worstelen met zowel de lichte als de donkere kant die in een mensenleven en daar heeft eh, ja, Borka eigenlijk eh, een bepaald thema eh, bij, ja, bijgemaakt. in de vorm van dat album, van het eerste album wat ze heeft uitgebracht. je kan dus zowel, zoals ze zelf zegt, genieten van de tekst. Maar je kan ook genieten van gewoon de songs en de muziek die, die het ook te bieden heeft. want dat is nou juist het, het leuke. Hè? Het contrast tussen de, het, het lichte en het licht en het, uh, eh, donkere, eh, de donkere kant. Eh, het is toch ook best wel een beetje spooky om ook je donkere kant te tonen. Je bent, you're not the only one. Because we have also a famous actor... sadly, the man is not here anymore. Rutger Hauer. Mm -hmm. and he was one of the actors who was saying... Well, I have also a dark side. So I will play a characters, uh, uh, dark persons. That was uh, what he was saying. Is that your yeah, opinion is, too? Yeah, this is sort of my message. And also just to, to befriend you know sadness and depression and because we all go through it at some point in our lives mm. and i don't think it's a it's a good idea to stigmatize people for that ah, so, yeah. Eh, het is eh, dus eh, niet de bedoeling dat je mensen dus daarmee stigmatiseert dat ze in een bepaald ja in een bepaalde hoek zitten het gaat erom van, van ja dat je het ook bespreekbaar eigenlijk moet kunnen maken en dat is eigenlijk ook een beetje de strekking van de, de, de nummers die op het album van Borka staan. Dus we gaan straks eh, natuurlijk nog eh, meer van haar horen. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog eh, de nodige muziek... Die, die, we nog even doorheen laten komen. Zoals deze I Took Your Name met Half Speed. Dat is wat je nu hoort. En daarachter hoorde je een band... Nou ja, een tweetal die we hier eerder hebben gehad. Wolf and Moon. Hey. Soldiers outside Always been looking for a place to hide. Armed to the teeth. What if this only was a dream? half speed. was hem eh, Wolf and Moon met eh, het eh, nummer Situations. Daarvoor I Took Your Name en Half Speed. we gaan zo dadelijk natuurlijk nog, nog twee nummers horen. Dat doen we na deze song van ook weer van datzelfde label van King Forward Records. Lions Den en Long Goodbye. Long Goodbye. Het is eh, vijf voor half tien en eh, we zijn eh, klaar voor het setje van twee. De laatste van deze twee. Which two songs are you playing, Borka? We're gonna play Hollow and we're gonna play Odd One Out, my favorite All right. from the album. inderdaad, die staat ook eh, op het album. Hallo, eh, was dat eh, wat je net hebt kunnen beluisteren. Ehm, maar wat mij nou net ook opvalt... en dat is ook meteen ook de samenvatting van wat we eerder even hebben besproken... tijdens de uitzending over dat eigenlijk het contrast tussen licht en donker... het staat ook mooi op het album Befriend Your Darker Side. Dat is eigenlijk eh, wel eh, de mooiste samenvatting van, eh, van het album wat ik eigenlijk kan geven. En ik zie ook dat Borka staat te glimlachen, eigenlijk breed staat te lachen daarbij. Dus, en die song die je net hebt kunnen horen, daar zat dat element denk ik ook wel een beetje in. Ehm, de laatste voor deze avond, Borka. En dat waren ze, eh, Remy en Borka natuurlijk, eh, voor eh, deze twee nummers die ze live hebben gespeeld. En een aantal van de nummers die ze vanavond hebben gespeeld is ook, of zijn ook, terug te vinden op het album die Borka al eerder heeft uitgebracht in september, eind september. terug naar de Rob Akda Award, want ja, ze komen er weer aan en allemaal op de donderdagavond vindt Marcus denk ik ook heel erg fijn. Hè? Dat dat eh, gebeurt. Eh, wat, eh, wat vind je ervan? Gaan we dat, gaan we dat managen van... Hopelijk. Hopelijk. <laughs> dus wat dat er gaat. En een van die bands die meedoet, die deden al eerder mee, de twee dames, de twee dames Bruinhof. Ze zijn hier ook geweest. toen deden ze nog mee onder Delusionals. Maar, goed nieuws, ze gaan meedoen onder deze Namelijk onder Leuna. En ze zullen waarschijnlijk ook deze song laten horen. Stars Align. shapes in my mind to feel like the stars en Erie. Daarvoor de Stars Online van eh, Leuna. Bracht de tijd op eh, tien over half eh, tien. Um, <clears throat> nou hadden we, een, dacht ik twee weken terug, hadden we hier Wolf en Moon. Dat is deels een Nederlands en deels Duitse band. Ehm, ja, tweetal moet ik eigenlijk zeggen. En Stephanie is eh, de Duitse kant, Dennis is de Nederlandse kant. Datzelfde geldt eigenlijk ook eh, voor deze, eh, dit tweetal. Ehm, want Donata Kramars is van oorsprong een Duitse. En uh, Daim de Rijken, die komt gewoon hier uit Nederland. Maar ze opereren uit Berlijn. En dat heeft ze toch al bepaald geen windeieren gelegd als ik eh, kijk naar het tourschema, dan zit het eh, behoorlijk vol met, eh, met allerlei dingen die ze aan het doen zijn. En dit is weer een nieuwe single van Loud and Shameless. En het nummer dat heet Faceless van Nosoyo. I'm breaking my silence. I wanna let go. I'm watching myself finally walking through hidden doors. Oh, oh, oh. I lay in the cold, wake up and sweat. The fears in my head, they are not real, they're my past. I know. Oh, oh, oh. I would. I'd be gentle and better and kind, and I'd even materialize those ideas I keep inside. Oh, yes, I can see that look in your eyes. Insecurities turn into demons, and I think you know what they like. Yeah, you know what they like. I can't explain, but it felt so good. Even though I lost a job where the money was so good. So I went back home to celebrate. But you're still staring at that piece of paper. I didn't fill out. was dit. En dat nummer dat heette Haha. Ja, en dan denk ik, hé, hey, ik heb uh, toch nog iets eh, van een een of ander eh, beetje wat ik er onderdoor heb staan. heb ik het uh, ding helemaal uit gedaan. Ja, dat is ook heel, heel fraai, Jaap. ja, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En dan moet je dus, juist, precies, moet je dit weer aanzetten. Was weer helemaal in de, in de, in de afscheidmodus. Uh, Boskat, deels Nederlands, deels Belgisch. En datzelfde geldt eigenlijk eh, voor de, de, voorganger ook. Deels Nederlands, deels Duits. Uh, Nosoyo, ehm, Faceless hoorde je. En we gaan nog eventjes door, want we hebben nog een nieuwe single. En die komt van Lassette. En wie schuilt er achter Lassette? Tessa Lamers heet de dame. En ik vind hem eigenlijk best wel heel erg mooi om te draaien. Het is A single ze deze week heeft uitgebracht Origami. I've been deep secret though in my head I told you a thousand times what kind of mysteries I'm carrying I'm a don't unfold myself so easily. I never show my heart so quickly, but I want to let you solve the mystery. het leuke is, eh, dit was Neil Bliss met Broken. En daarvoor hoorde je Origami van eh, niemand minder dan uh, eh, Lassette. zij komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Maar zij resideert tegenwoordig in Rotterdam. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Straks Nashville Country Radio hier bij Otte... Nee, niet het bij ZFM. En dan is het eh, gedaan voor deze, eh, deze donderdag. Nog eentje om het af te leren. En dat is eh, ook nog wel een leuke. Tot aan het nieuws van 10 uur. Valide met Alleen. En wij zeggen tot volgende week. Dag. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Ik kan niet zo zijn zoals het hoort.